Herman Vriend met het NOS Journaal. In Spanje heeft de Coupe Popular zoals verwacht de verkiezingen gewonnen met duidelijke cijfers. Volgens de exit polls kan de partij van Mariano Rajoy rekenen op 43,5% van de stemmen. Dat zou neerkomen op ruim 180 van de 350 zetels in het parlement, een absolute meerderheid. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Het land staat onder grote druk van de financiële markten om zo snel mogelijk hervormingen door te voeren. De regering Zapatero schreef in juli vervroegde verkiezingen uit nadat de socialisten bij regionale verkiezingen fors hadden verloren. Volgens de exit polls staan de Spaanse socialisten nu op 30 de politie heeft vandaag tien recreatiescheppers bekeurd omdat die in dichte mist waren uitgevaren. Kleine schepen zonder radar mogen bij mist niet uitvaren omdat dat gevaar oplevert, zegt het KLPD. Binnenvaartschepen konden af en toe een aanvaring nog maar net voorkomen. Bekeuringen werden uitgedeeld op de Waal en op het Amsterdam-Rijnkanaal. Op het Hollands Diep had een schipper zijn bootje aan een grote boei vastgemaakt, omdat hij door de mist niet meer wist waar hij zat. Ook hij kreeg een bekeuring. In Middelburg is een bejaard echtpaar doodgereden op een zebrapad. De man en vrouw werden vanmiddag geschept door een automobilist van 64. Hij is aangehouden. Uit een blaastest bleek dat hij niet had gedronken. De bestuurder zei tegen de politie dat hij het echtpaar niet had gezien, mogelijk door de laaghangende zon.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 Mijn naam is Benno Veugen en welkom bij CFM Zandvoort met het programma Peaceful Radio. En ja, toch wel een beetje een heugelijke aflevering denk ik dan. Want, ehm, ja, dan gaan we even nog de muziek eh, van uh, eh, Xelo Een Uh, eh, bijzondere dame uit Frankrijk komt even langs met het, haar nummer Breath Edition 2011. Dat wil ik zeggen. Oh ja, aflevering 750 zitten we inmiddels. Dat is toch wel... Eh, we zijn aardig op weg naar de duizend. En de duizend afleveringen zal altijd weer bijzondere gebeuren. in radio. we gaan verder met de volgende cd. Echo des Virages van Ligu en Simona. Veel luisteren kala bayokhala bayokhala wema awusiyelele mfana nange thinta amabhubesi olokhulula emsaho layikhaya zehlanga umoya nhliziyo yami bafika belungu badasikhethe thina bedwelisha kwelilehlulahlula layo sulala Gitinam yan mama mama mama mama mama حسبنا حسبنا Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. That is up Let's go. Sacred Flames van label Oriana Music. Van hetzelfde label gaan we, uh, gaan we afsluiten met hetzelfde label. En dat heet, eh, is een verzamel-cd voor eh, Brainscapes, oftewel Elenis Knaasie. Die heeft een verzamel gemaakt van allemaal bekende artiesten. En die heeft hij een beetje bewerkt en achter elkaar geplakt tot een vol uur. Dat is een gelegenheidsgebeuren uh, omdat uh, jaar door zoveel jaar bestaat. Goed, dat tot dan het eh, nieuws. daarna kom ik graag terug voor een uurtje Peaceful Radio. kan je er geen genoeg van krijgen. Peacefulradio.eu